De bus raakte een boom en reed de sloot in, waardoor is nog onduidelijk. De chauffeur kwam vast te zitten in de bus en is ter plaatse overleden. In het kabinetsoverleg komende dag over de coronacrisis... ligt ook de sluiting van niet-essentiële winkels op tafel. Zoals tuincentra, kledingwinkels en meubelzaken. Of die sluiting er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk. Verder wordt de mogelijkheid besproken om opnieuw locaties als musea en bioscopen te sluiten. Het ingelaste katshuisoverleg wordt gehouden vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Waarschijnlijk is er dinsdag weer een persconferentie van het kabinet. De grote blauwe haai die afgelopen dag aanspoelde op het strand van Ouddorp is terug in zee gezet. Het gebeurde met een boot van de reddingsmaatschappij. De haai van bijna 2 meter werd gistermiddag voor het eerst gezien. Omdat het eerst niet lukte het dier terug te zetten is het opgevangen in diergaarde Blijdorp. Afgelopen avond lukte het alsnog om de haai terug in de Noordzee te brengen. Volgens het reddingsteam Zeedieren Nederland zwom de haai na het uitzetten direct weg. Het komt zelden voor dat er een blauwe haai in de Noordzee wordt gezien. FC Emmen wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege dit seizoen. In eigen huis kwamen de Emmenaren tegen ADO Den Haag niet verder dan 1-1. De wedstrijd lag een kwartier stil door de mist in combinatie met de rook van vuurwerk en fakkels... die supporters van Emmen buiten het stadion hadden aangestoken. Het weer nog, hier en daar wat regen. Het kan ook mistig zijn. De minima liggen tussen 2 en 6 graden. Morgen komende dag dus eerst bewolkt met in het noordoosten mogelijk nog wat regen.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 We moeten even praten. Gevoel van hoop en samen. Waar heb je dat gelaten? Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart. Ken een paar mooie momenten maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente, kan jij dat zien? Weet jij misschien? Voor het puntje aan de horizon ooit een stip, ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat daarover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd, in de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoord. En dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurt? nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu.